maar een eigen plan te maken. Als het gaat bijvoorbeeld over binnen een bedrijf... Eh, of binnen een horecagelegenheid om hier iets aan te doen... dan is het echt aan de werkgever en de werknemers zelf om daar lokaal ook iets aan te doen. Komende winter krijgen we mogelijk te maken met 5 tot 10 miljoen besmettingen. Volgens experts zou ons land slecht voorbereid zijn op oplopende cijfers en lockdowns. Delft en Roosendaal gaan binnenkort tijdelijke opvanglocaties openen. Het is voor het eerst in tien jaar dat daar asielzoekers worden opgevangen. De gemeenten springen bij om zo wat druk weg te nemen van het overvolle centrum in Ter Apel. Nog eens drie jongeren hebben de afgelopen maanden aangifte gedaan van drogering met een naald. Dat heeft NOS Stories uitgezocht. Twee mannen van 19 en een vrouw van 21 ontdekten na het uitgaan allemaal vreemde plekken op hun lichaam. Vorige week bleek ook al dat iemand melding had gemaakt van needle spiking. En vier gieren in een vogelpark in Alphen aan de Rijn zijn pleegouder geworden. Hun eigen eitjes waren niet uitgekomen, dus kregen ze twee adoptiekuikens van dierentuin Blijndorp. Is deze verzorger blij mee? Eh, dat is wel heel bijzonder. Dat gebeurt eh, niet iedere dag en ook niet eh, ieder jaar. De vogeltjes zijn geadopteerd om het aantal gieren te laten groeien in het vogelpark. En dat is nodig, want de beesten hebben een belangrijke rol. Eh, aan de ene kant denken mensen, heel vies. En aan de andere kant, als je ze dan van dichtbij ziet... zijn het toch wel hele mooie eh, speciale dieren... Eh, die een hele belangrijke rol hebben. En dat laten ze dan ook, ook zien. Nou ja, eigenlijk de, zijn het dieren die voorkomen dat de pandemieën uitbreken. Dat klinkt raar, maar ze ruimen de kadavers op. Als die kadavers blijven liggen, dan heb je weer bacteriën, virussen, virussen die kunnen verspreiden. Ja, en dat gebeurt dan niet, want er wordt gewoon opgegeten. Volgens de verzorgers maken de kuikens het goed... en merken ze er niets van dat het niet hun biologische ouders zijn. Het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag flink wat zon, soms wat stapelwolken...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 Who gets to wear the big brass ring? Somebody's gonna set the world Schroeder met Might As Well Be Mine. We gaan weer naar onze digitale brievenbus. En waarschijnlijk is dit het kortste nieuwe nummer dat je ooit in de show gaat horen. Maar ik vind hem wel heel erg grappig. De nieuwe van Louise Parker. Dit is They Don't Ride Their Horses. They don't ride their horses to the store. No dusty streets, no whiskey stains, so We zijn er nog steeds. Dat was Louise Parker met They Don't Ride Their Horses in onze digitale brievenbus. Nu gaan we naar volkmuziek van Zoe en Cloyd. Is Chestnut Mountain. En daarna de Spiegelplaat. Contact the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request and comment. I was a boy, first went to Chestnut, home place up on the mountainside. The place where my grandpa lived as a child. There once was a farm there, some years they barely got by. They cut down the chestnuts, cursing the blight. Take our home place No matter how hard they may try Now there's an iron gate At the foot of the hill They locked a old chestnut But voices are singing van deze week ligt goed bij kandidaten die aan een talentenshow meedoen. Zo zongen Carrie Underwood en Lauren Elena het tijdens hun deelname aan American Idol. En zong Danielle Bradbury het toen ze meedeed aan The Voice USA. Het origineel wat je zo gaat horen is van Pam Tillis en komt uit 1991. En in 2022 was het Casey Jones die er een country rock versie van maakte. Twee keer Maybe It Was Memphis. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Looking at you through Dirks Bentley het album Up on the Ridge uit. En op dat album staat dit duet met Vince Gill. Dat was Fiddlin' Around. Cathy Mattea, onze maandartiesten, ga je nu weer horen. Ze maakt naast country ook bluegrass muziek. Het is Tim O'Brien, geen onbekende in de bluegrass muziek... die je naast haar hoort op dit nummer. Dit is The Battle Hymn of Love. I will pledge my heart to the love we share through the good and the bad times too I'll forsake my rest for your happiness Till my death I will dit duet tussen Cathy Mattea en Tim O'Brien, The Battle Hymn of Love. New Country is ook natuurlijk iets wat er in de show voorbij kan komen. Hele lekkere New Country moet ik zeggen. Want de ene helft is Blake Shelton en de andere helft is Ashley Monroe. Het klinkt lekker traditioneel. Dit is You Ain't Dolly en You Ain't Porter. luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. Probably the worst DJ in the world. You ain't Dolly. And you ain't Porter. She's a little bit fuller. And you're a whole lot shorter. Let's dance all night and fill the jukebox. 50 met Hank Williams en Hey Good Looking. De oudste plaat deze keer in onze show. Nu tijd voor Americana. Dat het podium geen onbekende plek is voor Sarah J. Nelson... komt omdat ze in diverse musicals heeft gestaan op Broadway. Nu staat ze alleen in de schijnwerpers met haar muziek... en ze bracht dit jaar haar album Shelby Park uit. En op dat album staat dit nummer, Cuddle Up. the real thing. When I saw you sitting there at the bar, I felt a tugging on my heartstrings. A sweet first kiss down by the lake, sitting watching the sunset. But then you tried to steal third base. I said, baby, not yet. You told me it was love at first. looked you up on Facebook. There you were with your kids and wife. The family picture you just took. I sent her a message with screenshot proof. Your trips are more than business. She deserves to know the whole damn truth. I ain't nobody's mistress. Dat was Cuddle Up van Sarah J. Nelson. En van Amerikanen gaan we naar bluegrass muziek. In 2010 bracht Joe Diffie het album Homecoming, de bluegrass album uit. En daarvan ga je luisteren naar Stormy Weather Once Again. Contact the Nashville Radio Show. Send a text, WhatsApp or voicemail to plus 31 6 428 443 75. How much lonesome can the wind blow of sadness can a gray sky cry? Don't know where all that sunshine went since you said goodbye. Crashing waves from an ocean blue, scattered footprints of the love we knew. Thunder shook me from deep within. Stormy weather once again. place to stay tonight. I hope that all your sunny days won't bring tears to your eyes. How much lonesome can the wind blow in? How much sadness can a gray sky cry? Don't know where all that sunshine went. Stormy weather once again. much lonesome can the wind blow in? How much sadness can a gray sky cry? Don't know where all that sunshine went since you said goodbye. Crashing waves from an ocean blue, scattered footprints of the love we knew. Thunder shook me from deep within. nog één digitale brievenbus-inzending van ons te goed. En daarvoor gaan we naar Canada. En wel naar Kelowna in British Columbia. Voor de muziek van Heidi Hyacinth. Ze werkt op dit moment aan haar tweede album. En het nummer dat je nu gaat horen staat ook op dat album. Dit is All the Good Ones Are Crazy. You're really gonna like me. I'm down for anything. I'll take you fishing and hunting, drinking whatever you need. was Heidi Hyacinth en All the Good Ones Are Crazy. Ja, in het kader van een beetje gek is niet gek... gaan we gewoon weer even lekker verder met onze muziek. Spotlight album, daar hebben we nog twee nummers voor je van klaarstaan. You've Got to Stand for Something is het debuutalbum van Aaron Tippen... wat in 1991 uitkwam. En ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan. Eerst Many Many Beers Ago en daarna In My Wildest Dreams. Dit is het Nashville Spotlight album. until say Nashville Spotlight album. I built a million raving beauties out of pure make-believe Hoping my imagination might run away with me I thought I'd pictured every vision that a man could dream about Till you walk through those swinging doors and step down off that cloud. What's an angel like you doing in my wildest dreams? A walking, talking, loving fantasy. you sat down next to me. And I said to myself, this is too good to believe. You look like you belong in a Sunday school choir. Instead of in this honky-tonk, setting me on fire. What's an angel like you doing in my wildest dreams? A walking, talking, a loving fancy. Did you come? to rescue me. What's an angel like you doing in my wildest dreams? Are me. What's an angel like you doing in my wildest dreams? Yeah, what's an angel like you doing in my wildest dreams? dat waren de laatste twee nummers van het Spotlight-album. You've got a Stand For Something was het album. En de artiest was Aaron Tippin. Nu nog country uit Nederland. Elizabeth Hope is dit met Breaking Up. I see another man But that's not promised me that you were done, but kept on hunting, so I don't count anymore. Sitting at the office, making things official, signing all the papers, and I think the only thing that's left isn't us. the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl. Saw the man in black, spotlight in the air. Heard a thousand screams, saw my daddy stare. Feel like I've been running since the day that I was born. Eagle on my back, phoenix on my arm. This goes out to the drifters and all the dreamers to stars you'll never amount to anything. You're just wasting your time chasing the tail of a dragon kind of dream. But I'm here to tell you anything can happen in this life if you got the heart and the passion and a godlit fire inside. This goes out to the drifters nummer wat ik op standje 10 wil horen. Keith Urban met Wild Hearts. En als je het naar je zin hebt, ja, dan gaat de tijd sneller Dat betekent dat de show alweer voorbij is. Ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan. Eerst Cathy Mattea met Untold Stories. En daarna de nieuwe van Kane Brown, Like I Love Country Music. Ik ga je bedanken voor het luisteren en ik zeg graag tot volgende week. Bye bye. All went our separate ways. Well, now maybe time has changed us and worn the hurt away. Well, you look the same as ever.